Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brussel is terreurverdachte Mohamed Abrini opgepakt. Dat nieuws is door Franse politiemensen bevestigd. Abrini werd sinds de aanslagen in Parijs gezocht. Hij is zeer waarschijnlijk ook de man met het hoedje... die gezocht werd na de aanslag op vliegveld Zaventem. Abrini was een handlanger van Salah Abdeslam... die vastzit vanwege de aanslagen in Parijs. Ze waren voor de aanslagen samen gefilmd toen ze naar Parijs op weg waren. In Brussel is ook een tweede man gearresteerd, een Zweed, die mogelijk betrokken was bij de aanslagen in de Belgische hoofdstad. In Syrië is een Amerikaanse freelance fotograaf vrijgelaten. Hij werd vier jaar geleden opgepakt toen hij vanuit Turkije de grens met Syrië was overgestoken. De fotograaf van 33 zou na maandenlang onderhandelen zijn vrijgelaten, melden bronnen bij de Amerikaanse regering. Volgens het land houdt Syrië nog een Amerikaanse journalist vast. Hij verdween ook vier jaar geleden toen hij de grens van Turkije met Syrië overstak. Drugshandelaar Henk R., met de bijnaam De Zwarte Cobra, komt terug naar Nederland. Volgens een advocaat moet hij een getuigenverklaring afleggen in het passage-liquidatieproces. De drugshandelaar zit sinds 2006 in de Verenigde Staten een straf uit van 20 jaar. Hij wilde een miljoen ecstasy-pillen naar New York smokkelen. Volgens een advocaat wil hij de rest van zijn straf uitzitten in Nederland. Amsterdam is de komende twee jaar de Europese hoofdstad van innovatie. De stad is de winnaar van de finale ronde van de iCapital-competitie. Een prijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt door de Europese Commissie. Volgens de jury onderscheidt Amsterdam zich in het goede klimaat voor start-ups. En ook prijst de jury de manier waarop het stadsbestuur over innovatie nadenkt. Aan de prijs is een geldbedrag van 950.000 euro verbonden. Met dat geld moet de innovatie in Amsterdam verder worden aangejaagd. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht in het binnenland kans op nachtvorst. Morgen eerst mist, later zon en 13 tot 15 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Veel dagelijkse files worden nu snel korter. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam merk je daar nog niks van. Want er staat gewoon nog 10 kilometer tussen knooppunt Ipenburg en Dorp. Komt er een kapotte vrachtwagen met een klapband. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep nog 5 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Kleinpolderplein 4 kilometer door een ongeluk. Daar is daar ook een rijstrook dicht. De A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 6 kilometer. Komt ook door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Verder nog vrij veel verdraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Daar heb je ook een kwartier op onthoud. En op de N44 van Den Haag naar Wassenaar is het extra druk door de problemen op de A4. Veel mensen gaan omrijden. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar 5 kilometer.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 Of niet, Justin? Ja, ja. goede naam eraan geven, denk ik. Ik heb niks verzonnen. kom op met Tim vandaan. Maar ja, goed. die, die weet het allemaal zo goed, hè? Die is er allemaal weer niet vandaag dan. En ik, nou, we gaan gelijk maar verder.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 Zomer of winter, altijd weer ZFM. Hey eh, Justin. Hij is druk bezig. Ja, zeg het eens. <laughs> Hebben wij nog wat dingetjes te doen vandaag dan alleen muziek, muziek en slapgehoer? Hebben wij nog meer dingen te doen dan alleen maar slapgehoer en muziek? Ehm, ik zag wel iets uit Zandvoort eh, van gisteren. Een nieuwtje, dat kunnen we zo wel even doen. Een nieuwtje uit Zandvoort? Ja, dat iets met handhaving en eh, doodslag en... Oh jee, ik ben niet op de hoogte. Ik laat het zo wel even zien. En we hebben het weer in het verkeer natuurlijk nog. Zeker weten. En ja, tot die tijd? Tot die tijd muziek en aan slap gelul, denk ik. Nou, daar ben je wel goed in.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 was uh, Jacks met Fate op ZFM Beatmasters. Welkom to the weekend. Dat is mondvol. Zeker weten. Slap lullen kunnen we goed volgens mij. Nou, het wordt op een gegeven moment wordt het steeds slapper. Wist je dat ook? Ja, maar het is vrijdag. Dan mag dat, toch? Ik heb hier een 25... Toen we 25 jaar bestonden, ja. hadden we 25 uur lang uitzending. 25 uur lang? Waarvan ik 16 uur lang heb gedaan. Ja, dan kan je inderdaad wel slap houden worden. maar de nachtuitzending begon om 12 uur tot 8 uur s morgens. Ja. Om vier uur s'nachts heet het opeens de opgehokte plofkippenshow. Ja, nee, precies. In plaats van de City GFM Night Shift. Ja, maar goed. Snap eh, je? Ja, nee, het is, het is compleet <laughs> duidelijk. Het, klopt nooit. Uh... Hey, maar Janis, wat had jij nou net over die handhavers? Oh ja, die heb ik hier staan. Wacht, daar heb ik ook nog een heel groot achtergrondje bij. Even zoeken. Oh, wat is het slecht. Goed, hè? Hou er zo van. En dan weer een computer die het niet doet. Leuk. Hij is er al. Oh, jezus. Wat is dit dan? Nou, die, dat heb je net gelezen, man. Ja, maar ik schrik er wel weer van. <laughs> Twee handhavers van de gemeente Zandvoort hebben donderdagmiddag aangifte gedaan... van een poging tot zware mishandeling. Een vrouw probeerde de handhavers omver te rijden. Wat is dit nou? Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar jammer dat ze het niet heeft gedaan. Ja, ik, ik, ik distancieer me van dergelijke uitspraken. Maar het tweetal controleerde in de Hadstad toen de eigenaresse van een op de stoep geparkeerde auto... volgens de handhavers verhaal kwam halen. Er werd geen bon uitgeschreven, heel belangrijk. Nee, dat is jammer. Ja, heel belangrijk. Nou, op die manier, ja, oké. In de schoolstad controleren ze vervolgens vergunninghouders... en daar troffen ze het voertuig van dezelfde vrouw weer geparkeerd, verkeerd geparkeerd aan. De vrouw had haar vergunning niet in de auto liggen en werd erop aangesproken. Er ontstond een discussie en weer kreeg de vrouw geen bon. En dan nog boos zijn. Terwijl de parkeerwagens verder gingen met hun werk... kwam de vrouw in haar auto achter hen aan... Zij zou geprobeerd hebben op de twee in te rijden. De controleurs konden net op tijd wegspringen en de politie onderzoekt de zaak. Het is maar vreemd. Bizar. Echt Bizar gewoon. Zullen we maar muziek gaan draaien? The Beach. The Beach. Leslie, deze is voor jou. Let's dit liedje kom je helemaal in de zomerstemming. Splendid met de beats. Speciaal voor Leslie Loos op aanvraag. En we gaan gauw verder. Jonas, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Gaan we, doen? we gaan eh, naar uh, Afrojack en uh, Vice. Oh, Afrojack. Lekker. Met Hey.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 Would you stay with me? I say, hey. betekent dat we hier Justin hebben met het weer. Het weer van Meteogroep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond gaat het op sommige plaatsen mist staan. We krijgen een koude nacht met regionaal vorst aan de grond. Morgen kan het grijs beginnen, maar verder is er vrij veel ruimte voor de zon... en is het op een lokale bijna droog. Het wordt 13 graden aan zee tot 16 graden in Twente. Zondag 10 tot 30 graden, wolkenvelden en een beetje regen... maar ook regio's met zon. Dankjewel voor het eh, nou, weerbericht. En eh, we hebben ook nog wat file staan. De eh, vrijdagavondspits is nog niet afgelopen. Ik noem ze langer dan 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag 12 minuten vertraging tussen Hamelingen en Woerden. Op de A13 Rijswijk-Rotterdam 19 minuutjes vertraging tussen TU Delft en knooppunt Kleinpolderplein. Op de A20 Gouda Hoek van Holland 11 eh, minuten vertraging tussen knooppunt Jezus Terbergsplein en Krooswijk. Op de A20 Hoek van Holland Gouda 9 minuten vertraging tussen Prins Alexander en Nieuwkerk aan de IJssel. Op de, A op de A4 Delft-Amsterdam. 11 minuutjes vertraging tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. En eh, op de A, er staat er nog meer eentje. En op de A58 Eindhoven-Tilburg. 15 minuutjes vertraging tussen Best en Burg over het Wilhelmina-kanaal.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 Het is alles eigenlijk. De alarmschijf en de gouden ouwe. De gouden ouwe, eh, toch ook een beetje fout. Het is, het is eigenlijk inderdaad echt alles. Wat is nog meer dan, met alles? Nou, ik, ja, gewoon een goed, goede plaat vind ik het. Nou, dat eh, het is, Het is wel een, uh, ja, ja. Vind Ik, eh, ja, als jij nog wat gaat zeggen, dan... Nee, ik, ga, ik, zeg, ik zeg het liefst helemaal niks meer. Nee? Ben je er nee, stil van? Ik ben er helemaal stil van. <laughs> ik ook, hoor je dat? <laughs> Mijn radio ook. Ja. Kijk eens. side, motherfucker. motherfucker. motherfucker. City Samson. Oh. Samson met Riverside. Wat zei je? Lekker... als Nederland. Lekker. Calvin Harris. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik heb ook, eh, ik heb ook eh, wild, wild, wild geil. In plaats van wild zelfs. Oh. Gewoon wild geil. Wild zelfs. Nee, eerst even die Universe. Universe. Waar staat die? Oh, die Diablo, bovenaan. Oh, die is zo lekker. <laughs> Kijk, weet je wat het is? Je hoort haar wel, je hoort haar niet. Je hoort ja, haar je hoort hoort haar niet. Je, moet gewoon die andere microfoon erbij trekken. Die microfoon erbij ja, pakken. Ja, of je, in die microfoon Kijk, of je lult is ze dan open of je lult erin. Dat maakt nou, ook niks nou, uit. Nou, nou, nou, een taalgebruik met de vrijdagavond. ja, gooi maar aan, Rido Diablo, Universe. We all have our own story. Oh. We all have our own story. Heb je ook jij geval? A few years ago, I grew up in a small village with ah, my mom and two older brothers. <laughs> As the years passed, I started dreaming about traveling the world and sharing my music with people all over the planet. And while I was working hard to achieve my goals and chase my dreams, somewhere in a village close to mine, there was a boy named Rick, working hard to achieve his dreams. Some may call him crazy, others may call him brave. All I can say is that Rick showed me that limits like fears are often an illusion. We all have our own story. This is Rick's story. sky. Twinkles in our eyes, twinkles in our eyes. Hold my hand and walk me through the night. Twinkles in our eyes, we're brave enough to fly. We'll be right back. you work hard and Ik heb inderdaad gestemd. The ja, hoor, op 999. 999, de ja, ja, ja. Orde ja? Ode ja. Hey, uh, eh, nou, die gewoon heb jij gestemd? 999 of Orde ja, ja, ja? 999. Oké. Okay. Hardwell. Sally. ZFM. Everybody's Sally. Wat? Everybody's fucking Sally. Oh? Was het niet Kelly van vorige week? Everybody's fucking Kelly. Ja, dat kan ook nog. <laughs> ik denk Everybody fucking Kelly. eigenlijk net begonnen. Ah, hij is net begonnen. Maar we gaan maar hard op. Bijna door de eerste uur heen. Zo, gaat snel. wat een lekker nummer is dit. Cheatcoach. Ah, cheat Even bijkomen hoor, van het nummer van net.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 Ja. Schiet dan nou maar op, ik ben, ik ben rookpauzes dus al. Je, je, je, je bent live, pik! Oh, nou. Oh. <laughs> dan verandert de zaak in één keer, of niet? Waar ben je? Dat, dat verandert de zaak. Ik ben eh, bij het eeuwig gezellige Café 4 lekker aan het werk. Aan het werk? Op vrijdagavond? Werk of aan het zuipen? Nee, aan het werk. Ik heb nog geen alcohol genut. Ik denk dat wij zeggen een biertje moeten gaan doen, Jonas. ik weet wel zeker. Ja? De vier is nog niet in de klok geweest, zeggen we dan. Oh. Nummer vijf wel. En de vier zit er trouwens wel in. Ik zit op 14 seconden momenteel. Bij jullie wel. Nou, dan, eh, en, al mijn en al mijn nummers duren vier minuten, dus zeg maar, kom maar op. Hoop vier, uh, viertjes ziek als het scherm staan. Hé, hey, maar Tim, we missen je, man. Ja, echt ook. Ja, ik begrijp het. Er zitten hier acht, zitten gorillas in de studio, maar jij bent er niet. Hé, hey, chick. Wat, wat een gezelligheid. oh, ook nog. Oh, nou, misschien kom ik nog wel even dan. <laughs> nou, eh, meerdere! Eh, zijn er meerdere! Het is Kelly, hè? Het is, uh... Kelly is er ook. En wie is nog meer? Sander is er. En nou, wij zijn er. En, Senne is er. Je buurmeisje is er. Mijn buurmeisje? Je buurmeisje, Senna. <laughs> Nou, wat, wat een gezelligheid. Ja, pak de microfoon er eens even bij. Hij staat toch open. Kom op, even praten. Zeg even wat tegen Tim. Hé, hey, man! Mijn pauze is voorbij. Lekker, pomp, lekker pompen nog een uurtje. Volgende week ben ik er absoluut bij. doen eh, we, doen even een nummertje voor jou. En dat is eh, even kijken vandaag uh, eh, Carnival. Nou, die heb ik niet tussen. Carnival, oh, is dat oké? Heel Helemaal goed. Zie je straks.